Girl, you're such a bad thing. Again, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. But you're wrong. that's no lie. Yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey.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 Het kabinet wil binnen twee maanden de eerste 90 politietrainers naar Afghanistan sturen als de Tweede Kamer akkoord gaat. Ze gaan de trainingsmissie voorbereiden. 60 van hen gaan naar de provincie Kunduz, de andere 30 naar de militaire basis in Mazar-e-Sharif, waar vier Nederlandse F-16's worden gestationeerd. In mei moet de missie met 545 man op volle sterkte zijn. De Tunesische premier Ghanouchi zegt dat hij geen kandidaat is voor de verkiezingen en erna uit de politiek stapt. Ghanouchi, die ook premier was in het regime van de verdreven president Ben Ali, leidt de overgangsregering die de nieuwe verkiezingen voorbereidt. Een datum is nog niet bekend. Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime. Door hogere pensioenpremies kan het netto loon deze maand tegenvallen. Het blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP. Verwacht werd dat het netto loon over het algemeen iets hoger zou uitvallen door lagere belastingen. Maar nu de pensioenpremies bekend zijn blijken veel mensen er toch een paar euro tot iets meer dan een tientje op achteruit te gaan. In Kerkrade is gisteravond een cosmetica-groothandel door brand verwoest. Er waren in het pand geen mensen aanwezig. In het gebouw van Garé Cosmetica stond meer dan 10.000 liter aan alcoholhoudende vloeistoffen opgeslagen. Voor zover bekend zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Sonders. Tweede werd Pearl Josephson. De show van RTL was de afgelopen maanden een groot succes... met gemiddeld bijna 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door zangers als Nick en Simon en Van Velzen. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Sonders onder meer een album opnemen. Het weer. In het zuiden nog wat regen. De temperatuur ligt tussen de 2 en de 4 graden. Vanmiddag overwegend droog bij temperaturen tussen 3 en 6 graden.